Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Niet alle geëvacueerde Limburgers kunnen al naar huis. De gemeente Bergen roept inwoners op om nog even weg te blijven omdat het nog niet helemaal veilig is. Het water zakt wel, maar zorgt nog steeds voor problemen. Dat zegt de veiligheidsregio. Het zakkend water zorgt weer voor een nieuwe risicovolle fase. Een fase waarin eh, de verzadelde dijken eh, niet altijd veilig zijn er is een nieuwe vorm van druk en dat kan betekenen dat die dijken gaan bezwijken. De gemeente Bezel roept mensen daarom op om niet op die dijken te lopen of fietsen. En ramtoeristen die naar de schade komen kijken kunnen een boete verwachten. De Britse premier Johnson en zijn minister van Financiën zijn toch in quarantaine gegaan na contact met een besmette collega. Eerder vandaag zeiden ze nog dat ze zouden deelnemen aan een proef met dagelijks testen in plaats van quarantaine. Maar veel mensen vonden dat de normale regels ook moeten gelden voor politici. En Nederlanders die op vakantie willen naar Frankrijk moeten vanaf vandaag een extra vers testbewijs laten zien. Dat mag maximaal 24 uur oud zijn. Dat was eerst drie dagen. De Franse regering heeft de regels aangescherpt dat er in ons land veel besmettingen zijn. En geen Holland Heinekenhuis, maar een balkonscène voor Nederlandse Olympiërs die een medaille winnen in Tokio. Het publiek mag er niet bij zijn en dus is er iets anders bedacht om toch even een momentje te pakken, zegt de chef van de Olympische ploeg. Ik zou het gewoon mooi vinden als we dan uiteindelijk medailles winnen. Ehm, dat we een moment hebben, zo de zogenaamde balkonscène, waarin de, eh, de, de sporter die de, die de medaille heeft gewonnen eventjes eh, het medaillesysteem wat we daar hebben gecreëerd, even zijn medaille daaraan toevoegt. Um, onder luid applaus van, eh, van je collega's. Want dat is het mooiste, de waardering van je, van je, van je collega's natuurlijk. Openingsceremonie van de Spelen zijn aanstaande vrijdag, maar er zijn eerder al wel wat wedstrijden. De Oranje Leeuwinnen komen bijvoorbeeld woensdag al in actie. In het weer nog, er zijn vanmiddag wat stapelwolken, maar vooral veel zon. En in het binnenland is het zomers warm, 25 tot 27 graden. Aan de kust is het wat koeler, 21 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat vertraging eh, voor het verkeer op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn bij Den Hoever.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 eat. Nails shine like Christmas. Heels on six inches. Waist inch, smoke, laugh it. You can't have this, you can't hit this. I got a new man in my business. And he all about his business. And his name ain't none of your business. Oh, oh, oh. Pin up girl on that poster. Say it so like I'm Doja wifey, wifey, body shape Coca-Cola. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. oh. oh, oh. Pink like peaches, money long like beaches. Rolls Royce screeching, Rolex gleaming. Blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh. toes for the baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my uh. All my girls for the baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my Het Z.